Ik had een donkerblauwe eend, bijna afbetaald, de rest geleend. Trots als een aap haalde ik jou op voor een feest, een eindje verderop. Vader zei thuis om elf uur, dus we gingen vroeger weg voor een avontuur. Ik dacht ik bloos als jij me zoent, maar het ging mooi mis voor je dat kon doen. Want er liep een witte eend op het midden van de weg eend op het midden van de weg. Een witte eend op het midden van de weg. En onze blauwe eend hing in de bomen. Veertien dagen op vakantie in de eend. Recht naar het zuiden had ik zo gemeend. We zouden wel zien hoe de reis zou gaan. Natuurlijk veilig op de autobaan. Wij reden dag en nacht en alles ging oké. Ik droomde al van het strand en de zee. En toen je me zei, ik denk dat we er zijn, slipte de wagen en dat was het. Stond ik bij je als de bruidegom. Ik dacht steeds ging de dag maar voorbij. Want dan ben jij alleen maar van mij. Je had de bruidssuite voor ons gehuurd. Voor na het feest in de buurt. Heel verliefd zijn wij daarheen gegaan. Maar net voor de deur is het misgegaan. op het midden van de weg.